Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn bij lawines zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens Italiaanse media zijn er veel gewonden. De slachtoffers zouden allemaal buitenlanders zijn. De lawines waren in het skigebied Courmayeur in de buurt van de Franse grens. Een aantal wintersporters was buiten de piste aan het skiën. Vorige maand kwamen in de Italiaanse Abruzze 29 mensen om het leven... toen een hotel door een lawine werd getroffen. De Turkse minister van Justitie is niet welkom in de Duitse plaats Gaggenau. De minister zou daar vanavond een toespraak houden op een Turks-Duitse politieke manifestatie. Maar volgens de burgemeester dreigen er zoveel mensen op af te komen dat zijn stad de druk niet aan kan. De minister zou op de bijeenkomst gaan pleiten voor uitbreiding van de bevoegdheden van president Erdogan. Daarover houdt Turkije in april een referendum waarvoor ook Turken in andere landen mogen stemmen. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep in de zaak rond een drugsbende die aan de motorclub Satudara was gelieerd. De bende, die door enkele vooraanstaande leden van Satudara werd geleid, werd in 2011 opgerold. De 14 verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het maken van synthetische drugs, witwassen en wapenbezit. De straffen voor twee belangrijkste leden van Satudara waren voorslagen dan het OM had geëist omdat de rechter vond dat niet bewezen kon worden dat er sprake was van een criminele organisatie. Omdat het OM dat juist wel vindt, gaat het in hoger beroep. De Britse regering is niet van plan om het ontwerp voor de Brexit-wet aan te passen. De meerderheid van het Hogerhuis wil dat in de wet ook de van EU-burgers in Groot-Brittannië, ook die van EU-burgers in Groot-Brittannië worden vastgelegd. Premier May zegt dat de wet alleen bedoeld is om met de brexit-procedure te beginnen. Het weer op steeds meer plaatsen zon en het wordt een graad of 8. Morgen meer bewolking en lichte regen. Het wordt 10 tot 13 graden. Zaterdag wat regen en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat tussen knooppunt Gorkem en Lexmond... 7 kilometer file met een half uur vertraging...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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 2 uur. Nee, 2 maart, 4 uur, dus tijd voor Muziek van Live. Ofwel, Hans zonder zijn vrienden in de middag. Vandaag is helaas mijn vriendin Imka nog steeds ziek. Imka het beste. Maar u kunt wel luisteren via FM-frequentie 106.9 en Ziggo kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl NL. En wat kan u verwachten in de komende twee uur? De column van Mandy Schorrel om half vijf. En natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is... Mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend. Dat is best lastig. Ik start vandaag met Ed Sheeran, Think Out Loud. Hij wil het dus echt uitschreeuwen.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 De vierde, de WEKRAce Final Four, circuitpark Zandvoort. En ook de vierde, stijldansavond De Krocht, Danshal Donderman, aanvang om 8 uur s avonds. De vijfde, het IVN werkpad, Pisserspad, verzamelen bij Kraantje Lek. Van half tien tot drie. De twaalfde Amsterdamse Meezingmiddag bij Rabbel. Aanvang om vier uur. En ook de twaalfde Jazz in Zandvoort met trio Johan Clement. Theater de Krocht, aanvang om half drie. En tot en met de negentiende van Mondriaan tot Dutch Design tentoonstelling in het Zandvoort Museum. Gallery de Wachtkamer hebben we ook nog. Permanente expositie van 24 kunstenaars in het Jupiter Plaza. Zaterdag en zondag van 12 tot 4 uur. heavenly. But don't forget you promised me. Het gedicht van vandaag heet Tijd. Je kunt de dagen vullen met alles wat je maar wil. Eén ding is echter zeker, de tijd staat nimmer stil. Mocht je dus iets bedenken, is dat verleden tijd... want woorden uitgesproken is waarmee de tijd verglijdt. Blijf dus niet hangen in het verleden... Ook de toekomst is niet relevant. Leef gewoon maar in het heden, met de tijd hand in hand. Geniet van alle uren, de minuten heel intens. Tijd. Het is niet zo bijzonder. Gewoon een maatstaf voor de mens. Liefde, geluk, aandacht, zorg. Vul daarmee heel het leven. Dan is het niet belangrijk meer. Welk jaartal er wordt geschreven. a classic Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a stray boy. And you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If I changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away. Gotta write a classic. Slow down, and I'm out of control Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no living without Babe, you. I'm an addict deep now. I know you're not an addict for your love. to write a classic song I'm out of control without Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict deep now. I know. An addict for your love. In your love. I've been losing my mind. No more can I see the future so clear. And it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. And it's not what I mean. I mean, it's not what it seems. I just keep living for dreams. Gotta write a classic so down, and I'm out of control without. Gotta write it in an attic. My heart can't flow. There's no limit without Babe, you. I'm an addict deep now. I know. You're not, an addict for your say. love. Gotta write it down, send me right. Gotta write a classic so Gotta write it in an ad. gamen op je PS4 is natuurlijk vreselijk chill. Maar de Zandvoortse scoutinggroep, de Buffalo's, dagen je nu pas echt uit. Komende zaterdag 4 maart kan jou jouw survival skills tonen... hout gaan hakken en daarvan vuur maken bij het troepenhuis. Bewijs dat je stamina, uithoudingsvermogen hebt... en leg de obscure run met spectaculaire hindernissen als snelste af. Om dit soort activiteiten te kunnen organiseren... heeft de Scouting Groeten Buffalo's een durf- en doedag georganiseerd... op zaterdag 4 maart, tussen 2 en 5.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 was Kanye Radelle met Rolling in the Deep. En voor de column gaan we nog eventjes door met nog een dame. Susie Quattro, Stumbling In. de column van de week van... Corruptiedecreet. Het is algemeen bekend dat het levensgevaarlijk is om je in Rusland openlijk tegen Poetin of de Russische overheid uit te spreken. Het rijtje van vergiftigde, feitenwetende mensen bereidt zich uit. Het is een manier die werkt om je de mond te snoeren. Maar hoe diep zakken ze? Is Wilders niet bezig om partijtegenstanders met vernijn puberaal gedrag te pesten? dan gaat het in Rusland drie hinkstaksprongen verder. Is de communicatieve vaardigheid zo gedaald dat ze daar hun kracht niet meer uit kunnen halen? Is onderdrukking de enige manier en daarmee de enige uitweg? Hoe lang gaat het duren voordat de EU communistisch gaat worden? Er zijn veel protesten geweest, zelfs na het intrekken van het corruptiedecreet in Boekarest, Roemenië. Een omstreden decreet dat de corruptie in het land onder een bedrag van 45.000 euro niet langer strafbaar stelde. De regering wil de maatregelen nog steeds doorvoeren. De spoedmaatregel is ingetrokken. Maar nu wil de regering het in een wet regelen. Het volk komt in opstand. De ernst van sommige kleine besluiten worden eindelijk ingezien. Het gaat over zoveel meer, wereldwijd. Waarom zou je een corruptiedecreet überhaupt willen invoeren? Is het zo ernstig dat kleine misdaden er in het vervolg maar gewoon bij mogen horen? Ja, wat kun je ermee? Te weinig rechters, geen plek in gevangenissen, een spinnendradenweb dat steeds meer knop gaat worden. Ook hier gaat het over de begrenzing die er te ver is gegaan. En dat om een schijnbaar corrupte partijleider kwijt te schelden. Het is de wereld op zijn kop aan het worden. Franciscus Assisi zei ooit, geef me de moeite om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien. Ik zou zeggen, ga er maar aan. Mandy Schorel. time was Sade in Another Time. Sade met een heerlijke zwoele stem. En we gaan even door met, ja, een andere zangeres. Met Dani Klein. Ja, wie is dat nou weer? Dat is de zangeres van Vaya con Dios. En hier komt ze. Hearing for a Fall. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. eyes. and he still zeker applaus. Helaas bestaan ze niet meer. Sinds 2014 zijn ze gestopt met optreden. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil deze maand voor de vijftiende maal een landelijke collecte houden. In Zandvoort zullen elf collectanten van 5 tot 12 maart de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in Zandvoort ruim 1100 euro opgehaald. for pain. slow down to die. I'd spend the end with you. And when the world was through, then Waarom gaat een man op zijn knieën als hij zijn partner te huwelijk vraagt? Op één knie zitten, de knieval of genuflectie, is een oud teken van respect. Je toont er je nederigheid mee. Een van de eerste heersers van wie bekend is dat mensen voor hem op door de knieën gingen... was Alexander de Grote, rond 300 voor Christus. In de middeleeuwen werd tijdens kerkdiensten geknield uit respect voor God. Bij een huwelijk aanzoek werd toen vermoedelijk nog niet geknield voor het aanstaande bruidje. Een huwelijk had lange tijd weinig te maken met liefde of respect. De familie van de bruid gaf een dochter weg en kreeg een bruidschat van de familie van de echtgenoot. Pas begin 19e eeuw werd het huwelijk liefdevoller. Het was de tijd van de romantiek. De kunststroming waarin gevoel, dus ook de liefde tussen man en vrouw... en verbeelding belangrijker werd. Vanaf de tijd doken de eerste schilderijen op... van aanzoeken zoals we die nu kennen met heren die nederig knielen voor hun geliefde.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 Loop gezellig binnen op woensdag 8 maart tussen half tien en half 12. Vooraf aanmelden hoeft niet. Ingrid Baks, gezincoach uit Heemstede... komt het in Cura opvoedingskwaliteitsspel spelen... met ouders die hierin geïnteresseerd zijn. Through the sleepless nights I cry. van de, af, van de afwisseling... waren dit de, de Everly Brothers met Sleepless Night. We gaan weer naar het nieuws en naar het weer. En hier komt hij. Wij sluiten af, uiteraard altijd, met een melodietje. zie u graag weer terug naar het nieuws en de boodschappen.